Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Een heftige schietpartij in de Amerikaanse staat Indianapolis. Een man schoot daar om zich heen bij een gebouw van bezorgdienst FedEx. Volgens de politie zijn acht mensen omgekomen. After a preliminary search of the grounds, inside and out, we have located eight people at the scene with injuries consistent to gunshot wounds. Those eight were pronounced deceased here at the scene. Lijkt er ook op dat de schutter niet meer leeft. Wie hij is en waarom hij begon te schieten is nog niet duidelijk. De Belastingdienst krijgt steeds meer agressieve mensen over zich heen. Nederlanders zijn kwaad over de kinderopvangtoeslagaffaire... en reageren dat af op de ambtenaren, zeggen hun vakbonden. Bijvoorbeeld door flink te schelden als ze aan de lijn hangen met de belastingtelefoon. Op de Zwarte Cross moet je nog even wachten. Dat festival staat vooralsnog gepland voor het najaar. Sta jij te trappelen voor een dagje feesten op het terrein bij Lichtenvoorde... dan kun je je kans al pakken. De kaartverkoop voor het Startschot Gala begint nu. Het is een testevenement. 10.000 festivalgangers mogen erheen. Rotterdam is klaar met straatraces. Bij een populaire plek daarvoor, de Parkkade, zijn zandzakken neergezet... zodat je er met je auto nog maar moeilijk op kan rijden. Zondag gebeurde bij zo'n race een ongeluk. Drie mensen raakten gewond. Als de gemeente niet in actie was gekomen, had een buurman die dingen zelf wel geplaatst. Oh, zelf hadden al, eh, ze waren al min of meer besteld. Maar dat is niet nodig, dus dat geld houden <laughs> dat is mooi meegenomen. Eh, maar het race is eh, bloedje link. Hij wil graag nog een paar zakken neerzetten, maar dat vindt de gemeente te duur. Nou, dan bedenkt hij zelf al wat. We kunnen natuurlijk ook wel gewoon een zak neerzetten. Ik bedoel, een wethouder of zo. <laughs> er komen ook nog verkeersdrempels. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag. Het is een graad of 11, dit weekend ook droog en iets warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file in de regio op de A7 van Zaanstad naar Den Oever.